Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Groningers die aardbevingsschade hebben, krijgen sneller hun geld. Dat belooft staatssecretaris Hans Velbrief van Mijnbouw in het debat over de gaswinning. Zo hoeven mensen met minder dan 40.000 euro schade niet meer allerlei inspecties te laten doen. Volgens Velbrief is dat voor bijna alle slachtoffers een verbetering. Verder wil de staatssecretaris taskforces in het leven roepen voor ingewikkelde gevallen. Eerder in het debat zei premier Rutte dat aftreden voor hem niet aan de orde is. groot deel van de oppositie diende een motie van wantrouwen tegen Rutte in. Maar de coalitie bleef Rutte steunen en dus is de motie werd verworpen. In Canada en aan de Amerikaanse oostkust worden mensen gewaarschuwd voor slechte luchtkwaliteit. In het oosten van Canada zijn meerdere bosbranden en de wind staat richting het zuiden. In steden als New York ziet de lucht er diep oranje uit en hangt er ook een rooklucht. Sommige overheden vragen mensen ramen en deuren te sluiten. Mike Pence heeft uitgehaald naar zijn partijgenoot Donald Trump. De Amerikaanse politici strijden om de republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen. De voormalig vicepresident sprak over de nasleep van de vorige verkiezingen... toen Trump hem vroeg om de uitslag niet goed te keuren. Mike Pence stelt dat de oud-president zichzelf daarmee boven de grondwet plaatst. Ook beschuldigt hij Trump ervan niet meer achter conservatieve waarden te staan. Bijvoorbeeld op het gebied van abortus. En het gaat weer goed met paus Franciscus. Hij kreeg vandaag een darmoperatie en die is zonder complicaties verlopen, zegt het Vaticaan. De operatie duurde drie uur in totaal. De chirurg zegt dat de paus in opgewekte stemming was toen hij ontwaakte uit zijn narcose. Zo zou hij een grap hebben gemaakt. Franciscus moet nog een paar dagen in het ziekenhuis in Rome blijven om te herstellen. Het weer, opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Vannacht is het rond de 10 graden. Komende dag is het een zonnige dag en wat warmer.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 Pussy put me up around noonish. Half a blunt, yeah, we coolin'. Pussy to the front, now outcast, hundred days deep, yeah, we cruising. Ooh, and I love you right, I love you right. All by myself, but I make it right.